en sprak met hulpverleners en plaatselijke politici. De 88.000 inwoners werden op 3 mei gedwongen geëvacueerd. De eerste inwoners kunnen waarschijnlijk pas over twee weken naar huis. De Amerikaanse minister van Defensie heeft België bedankt voor de luchtsteun die het land gaat leveren in Syrië. Belgische F-16's nemen daar vanaf juli de taken over van de Nederlandse straaljagers. Zo besloot de Belgische regering gisteren. Belgische F-16's volgden eerder al in Irak. Voor de bombardementen in Syrië worden vanaf eind juli zes gevechtsvliegtuigen ingezet. De Amerikaanse farmaciegigant Pfizer wil niet langer middelen leveren voor het uitvoeren van de doodstraf. Dodelijke injecties worden daardoor straks haast onmogelijk. Veel andere bedrijven hebben het gebruik van hun medicijnen voor executies al eerder verboden. Sommige staten grijpen nu terug op andere executiemethoden, zoals de elektrische stoel, de gaskamer of het vuurpeloton. Vicepremier Ascher vindt dat de huidige sfeer onder Turkse Nederlanders een dieptepunt heeft bereikt. In het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen zei hij dat de onvrijheid in de Turkse samenleving geïmporteerd dreigt te worden naar Nederland. Turkse Nederlanders die ik al heel lang ken denken nu opeens twee keer na over wat ze wel niet op Facebook zetten. Ascher noemt de vele bedreigingen in de nasleep van de affaire rond Ebru Umar vreselijk. Bij het LAX is een recordaantal van ruim 22.000 klachten binnengekomen over het VWO-examen Nederlands. Veel kandidaten klagen dat ze niet aan de laatste twee vragen zijn toegekomen. Het VMBO begon gisteren aan zijn examens, onder meer voor Frans. Daarover kwamen zo'n 300 klachten binnen. Bijvoorbeeld van scholieren die verrast waren dat de vragen dit keer niet in het Nederlands werden gesteld. Het weer, veel bewolking en enkele buien.